Goedemorgen, ik ben Dielke Deertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen gaan naar de voedsel- en de kledingbank. Ze hebben moeite om rond te komen doordat boodschappen, kleren en benzine duurder zijn geworden. Volgens het Armoedefonds kloppen vooral gezinnen en alleenstaanden aan voor hulp. Ga maar naar de supermarkt. Eh, als je kijkt naar levensmiddelen, maar ook naar bijvoorbeeld hygiëneproducten... dan eh, is er bij veel producten toch eh, ja, zeker wel wat bijgekomen. En als je dan moet rondkomen van nou, bijvoorbeeld 50 tot 65 euro per week... dan tikt dat heel erg aan. Meer dan bij mensen die gewoon een goed inkomen hebben. Daar is de impact kleiner. De organisaties hebben het niet alleen drukker door mensen die het einde van de maand niet redden met hun salaris... Er komen ook Oekraïense vluchtelingen op af die wel wat extra eten en kleding kunnen gebruiken. In Oudenhoorn in Zuid-Holland is gisteravond een vrouw zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Ze werd aangereden door een auto en kwam in het water terecht. De bestuurder van de auto is na het ongeluk weggereden. De vrouw ligt in het ziekenhuis. Bijna 1 op de 10 Nederlanders is al twee jaar of langer niet bij de tandarts geweest. Ze durfden niet, of waren bang voor corona of ze konden het geld niet missen staat in een onderzoek van de Patiëntenfederatie. Dat is uiteindelijk duur. Tandziektes kosten de maatschappij zo'n 3 miljard euro per jaar. Deze mensen nemen ook meer pijnstillers en daar worden sommigen ook weer ziek van. Een lekker lang weekend zonder regen en met een warm zonnetje. Alles wat je nodig hebt om lekker met je bootje het water op te gaan. Dat gebeurt dan ook veel, maar volgens Rijkswaterstaat gaat het niet altijd even goed. wil ik graag toch heel even uw vaarbewijs en uw registratiebewijs zien. Ze hebben heel wat boetes moeten uitdelen. De overtredingen die we tegenkomen, zoals eh, het niet dragen van een dodemanskoord... staan sturen zonder een reddingsvest te dragen. Helaas komen we ook tegen geen vaarbewijs. Maar ook deze man had niet alles in orde. Ik betaal liever geen boete, <laughs> dus eh, ik was jullie liever niet tegengekomen. Maar ik snap het wel, weet je, ik, ik snap het wel. Het weer, is niet echt lekker boot vandaag. De dag begint in het zuiden met een beetje regen. De rest van het land is bewolkt met soms wat zon. Later kan in het noordoosten een bui vallen. Het wordt best wel fris, en gaat op 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd enige vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Uitgeest heeft een bestelbusje in brand gestaan... en door de opruimwerkzaamheden zijn er nu twee rijstroken dicht... Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Beverwijk.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 Hoog en laag weer samen zijn. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw over ons waken in warmte en in kou. Spreid haar mantel over alle dagen. Zie, het statisch schip daar glijden, vaart hier midden door het dag. steen van deze stad.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 Zo raakt het, zo zaad het in voor. voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer arme gezinnen zoeken hulp bij voedsel- en kledingbanken. Bij twee derde van de hulporganisaties is de vraag gestegen... meldt het Armoedefonds na een enquête. Het ministerie van Onderwijs wil scholen nog strenger controleren op hun homobeleid. De aanleiding is een onderzoek van programma Pointer van KRO-NCRV. Daaruit blijkt dat veel reformatorische basisscholen homoseksuele relaties nog altijd afkeuren. De VS overweegt geavanceerde raketsystemen naar Oekraïne te sturen, meldt CNN.